But she went back down the river just when I thought I could be strong. When I thought I could be strong. So I sing. En wat hebben we deze week? Een schitterende Elsplaat. Els staat ook al helemaal te dansen van plezier in de keuken. Je de Bee Gees uit 1970 en Ayo, Ayo, Ayo, hoppla play. Even klappen voor de jongens van de Bee Gees. De komende karas, Welkom luisteraars in de maandagse aflevering van de Aftershow. We hebben weer een week voor de boeg vol met aftershows. En hoe was de maandag? Een beetje op gang gekomen. Altijd weer moeilijk natuurlijk na het weekend. Maar de eerste werkdag zit er alweer op. En eh, ik zou maar een beetje voorzichtig zijn op de weg. We, in het zuiden hebben we niet zoveel last van de mist. Maar in het noorden van het land schijnt het weer flink dicht te zitten. En dat getuigen ook het aantal files, want er zijn er alweer 63. Ik zal zo meteen wel eens even gaan kijken of er eh, nog wat langere tussen zitten die het noemen van het vermelden waard zijn. Nee, het vermelden van het noemen. Hoe was het nou ook alweer als? Geen idee. Maakt ook niet uit. Wat gaan we doen in de show? De bekende dingetjes natuurlijk. En we hebben eh, weer verkeer, nieuws. Hebben ook nog wat. En we hebben muziek van George Harrison bijvoorbeeld. Michael Jackson komt langs. Benny Nijman, ook zo'n mooie. Paperlaser 1974, de Kings weer eens een keertje. We hebben een mooie opname van meneer Hugo de Groot. De London Beat, ook zo'n heerlijk dansnummer is dat. Redbone uit de jaren 70, die muziek heen nog wel. Longtol, Ernie en de Shakers van Hollandse bodem. Love Unlimited, dat is ook wel een mooi plaatje. En ja, alles is mooi natuurlijk in de van Show. We draaien de vergeten hits. Maar we beginnen natuurlijk weer zoals gewoonlijk met 1965. We gaan eens kijken wat de Golden Earrings toen allemaal konden. Nou, mooie muziek maken in ieder geval. Toen nog met een S, hè, de Golden Earrings uit 1965. En Please Go! girl's not a love was a liar to me. You know I will die if I should see yeah. you make a lot to man, no matter who you'll be. Listen, baby, you gotta match your habits just that you want me, if you like other people, so it's don't be one. And so if you wanna love me, don't stand in place while I love starting. got not love was the lie to me. You know I would really died if I should see. 63 files momenteel hier in Nederland op de Nederlandse wegen. En de langste die staat op de A9 amsterdam alkmaar 15 kilometer langzaam rijden stil, tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. Hollywood. car. I got pictures, candy, I'm a lovable man. Nico ja, ja, ja, de Olds of Maats hier in de Show bij Radio Els 558 uit 1970. En ik kijk hier vanuit de studio, zo 30 eh, meter verderop staat een hele mooie berk. En eh, de zon die komt nog net half over het dak heen van de studio en die schijnt precies op de helft van die berg. En dat is zo'n prachtig gezicht. Wat dat betreft wou ik soms dat eh, radio ook een beetje tv was. Dan kon ik het je laten zien. Maar helaas, dat is niet zo. Daarom houden we het maar lekker bij de muziek. Ach, ook wel de moeite waard natuurlijk. We gaan naar 1981 toe hier in de show met uh, Love Unlimited en I'm So Glad I'm a Woman. Kan ik niet over meepraten, maar goed. Ach, wat zijn ze blij om vrouw te zijn. Ongelooflijk. 1981, The Love Unlimited. In de show, zoals het heet. Het is inmiddels al bijna kwart over vijf. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Think of stars from the 50s scene. jukebox heroes and all the screens: Buddy Holly, Sue, <laughs> Ricky Nelson got Mary Lou. Do you remember? Do you remember? Do her and fell when he sang. Bird down. Bonacera, senorita, rock around the clock. Little Richard and Bobby Rydell. Elvis Presley, The Hotel. Do you remember? It's joking, it's so funny. What a dog. Johnny is a joker as I try to steal my baby. He's a bird dog. that's alright. Geweldig, wat prachtig, allemachtig hè. 1977 voor Longtol Ernie en zijn Shakers met Do You Remember. Het zal ook een van hun grootste hits worden in de top 40. Dus als het goed is komen we deze plaat vanzelf tegen in 2017 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. Ja, ja, ja. We gaan eens even kijken of het nieuws ons nog wat brengt vandaag. Kinderen presteren beter als ze tijdens de taal- of rekenles springen. Dat blijkt uit een driejarig onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Groningse Rijksuniversiteit. Kinderen op de basisschool die bewegen terwijl ze les krijgen, liggen na twee jaar vijf maanden voor op leeftijdsgenoten die tijdens de lessen blijven zitten. Hun lichaamsgewicht blijft ook beter op niveau. Volgens de onderzoekers komt er door het bewegen adrenaline vrij in de hersenen. Daardoor kunnen de kinderen de lesstof beter opnemen. Oh, nog een bericht over kinderen. Kinderen moeten in de toekomst op school een digitaal vaardigheidsbewijs halen. Dat adviseert de Nationale Cybersecurity Raad, de CSR, aan het kabinet. De CSR vindt het noodzakelijk om de Nederlandse interneteconomie veilig te stellen, zegt de Raad in het Financiële Dagblad. De Raad waarschuwt voor de gebrekkige kennis over de risico's van internet bij jongeren. Bovendien is er een groeiende vraag naar beveiligingsexperts waar goed opgeleide jongeren voor nodig zijn. Koningin Maxima is bij nader inzien dinsdag afwezig in Brussel. Ondanks haar recentelijke nierbekkenontsteking hoopte zij aanvankelijk aanwezig te zijn bij het bezoek dat koning Willem-Alexander brengt aan de Europese instellingen in Brussel. Dat laat de Rijksvoorlichtingdienst vandaag weten. De koningin is nog herstellende. Maxima werd zaterdag ontslagen uit het Bronovo ziekenhuis in Den Haag en mag thuis verder aansterken. Ze kwam vorige week vroegtijdig terug uit China vanwege een nierbekkenontsteking en ze werd woensdag opgenomen in het ziekenhuis. Maxima, behandelend arts, liet dit weekend weten dat ze de komende tijd iets rustiger aandoet. De politie heeft een 53-jarige man uit Tilburg opgepakt omdat hij waarschijnlijk een overval heeft verzonnen. De Tilburger zei dat drie lichtgetinte mannen hem zouden hebben beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. De man beweerde verder dat hij in zijn gezicht was geslagen en in zijn buik, in zijn buik was gestoken met een mes. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden daarbij geen verdachte personen, maar wel aanwijzingen dat de man zichzelf vermoedelijk had verwond. Zo lag er vers bloed in zijn auto. Uit het dossier van de man bleek verder dat hij in het verleden meer valse meldingen had gedaan. De gemeentes Schagen en Tubergen hebben het luchtalarmsysteem maandag uitgezet voor de vluchtelingen. De twee gemeenten wilden de asielzoekers niet voor niks van streek maken met het harde geluid van de sirenes die afgaan tijdens de maandelijkse test. De systemen zijn nu geluidloos getest. De wc's in het Amsterdamse Vondelpark zijn deze zomer intensief gebruikt. Tussen april en oktober is dagelijks ongeveer 4500 liter gedeponeerd in de toiletten en plaskruizen. Oh, dat is een leuk woord. Dat is bijna 700.000 liter in totaal, meldt de vereniging Vrienden van het Vondelpark. Het was de tweede zomer dat er groot is ingezet op de mobiele toiletten. <laughs> De afwasshow. schemering is aan het vallen hoor. En ik zie ook die zon steeds hoger kruipen in die boom. En er is nog maar een heel klein stukje zon op de berg te zien. Ach, wat mooi. Je hoorde ondertussen Redbone natuurlijk hè, uit 1973. We were all wounded at wounded knee. Ik zou daar eens een keer op googlen, want dat is eigenlijk eh, een hele trieste gebeurtenis destijds geweest. Ik dacht dat dat in 1898 of zo gebeurde. De slag bij Wounded Knee wordt het ook wel genoemd. Eh, we zijn er een beetje vroeg mee, maar we gaan naar de klap op de knieën Jawel, dat is een hele mooie uit 1990, dus we gaan eh, een sprong in de tijd maken. We gaan luisteren naar de London Beat, en I've Beat, Thinking of You. boom, boom, boom. De klap op de knieën Oh, dat was weer even lekker meeklappen op de knieën, op eh, je vrouw of op je schoonmoeder. Doet er allemaal niet toe natuurlijk. London Beat, I've Been Thinking About You. Wat een heerlijk plaatje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Prachtig allemachtig natuurlijk. Oh, het is hier weer tijd voor. De bekende tijdmachine van de Alfa Show. We gaan weer even terug in het verleden voor deze dag. Het is vandaag 2 november en dat is de 306e dag van het jaar. En er komen er nu nog 59. Vandaag in, elfse in 1170. Tijdens een storm wordt het Krijlerwoud verzwolgen door de Zuiderzee. En in 1532 ook al zo'n ramp. Een stormvloed, de Allerheilige Vloed van 1532, treft Nederland. En eh, dat is ook wat triest natuurlijk. Vandaag in 2004, dus het is alweer 11 jaar geleden, werd Theo van Gogh in Amsterdam vermoord. En een jaar later, in 2005, in Thailand wordt de Amsterdamse topcrimineel John Mierenmet vermoord. En in Amsterdam, op diezelfde dag, vastgoedhandelaar Kees Houtman. In 1930 vandaag. Haile Selassie wordt tot keizer van Ethiopië gekroond en in 1976 de Amerikaanse presidentverkiezingen. Jimmy Carter, oud-gouverneur van Georgia, verslaat zittend president Gerald Ford. En in 2004 ook al de Amerikaanse presidentverkiezingen vandaag. Zittend president George W. Bush verslaat zijn democratische uitdager John Kerry. En in 1931 vandaag DuPont produceert als eerste synthetische rubber. Hè? Dus dat is nog niet zo vreselijk oud eigenlijk. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn. Dat was in 1755 Maria Antoinette van Oostenrijk. Zij was koningin van Frankrijk en zij overleed in 1793. In 1902 Marius Holtrop, Nederlands president van de Nederlandse Bank. Hij overleed in 1988. En in 1913 werd geboren Burt Lancaster. Wie kent hem niet? Amerikaans filmacteur. Hij overleed in 1994. In 1938 werd Ria Bekkers geboren, Nederlands politica en bestuur. En helaas wel vroeg overleden, want ze overleed namelijk in 2006. En vandaag is jarig de koningin, so koningin Sophie van Spanje. Zij zag het levenslicht in 1938. En Erik van Teen, Nederlands muziekproducer, bekend van 11 eh, miljoen mensen, weet je nog wel dat plaatje. Hij zag het levenslicht in 1956 en in 1986 werd geboren Edwin Noorlander, Nederlands radiodisjockey. En in datzelfde jaar Yes R, hij is een Nederlandse rapper, nog nooit van gehoord, maar dat zegt, dat zegt waarschijnlijk meer over mij eh, als over hem. Eh, overleden vandaag, dat zijn er niet zoveel die interessant zijn. Eva Cassidy, 33 jaar slechts geworden. Ze was natuurlijk een Amerikaans zangeres. Zij overleed in 1996. <clears throat> en in 2004, ja, ik vond het zo'n vreselijke aardige man altijd. Vol met humor, Gerry Kneteman. Hij was natuurlijk Nederlands wielrenner en bondscoach van het Nederlandse wielerteam. Hij werd slechts 53 jaar oud. En nog zo'n kleurrijk figuur waar we veel plezier aan hebben beleefd. Rijk de Gooier. Hij werd 85 jaar. Hij overleed vandaag in 2011. Nog even naar het weer kijken in het verleden. De hoogste maximumtemperaturen was 17,4 graden maar liefst. Dat gebeurde in 2014, dus dat is, was vorig jaar dus. Hè. En de laagste minimumtemperatuur ooit was in 1966. Toen werd het min 4, graden. Het langste zonneschijnduur was 8,7 graden in 1980 en het regende het langst in 1977 maar liefst 13,4 uur. En wij gaan nu door met een heel bijzonder plaatje. Luister maar. En weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan terwijl ik smeekte laat me niet alleen? Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op. Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knap. Hoera! Ze nemen me eindelijk mee. Aha, ze nemen me eindelijk mee. Oho, hihi, aha. Naar dat heerlijke huis waar ik o zo van hou. Met die pittige kerels in spierwitte jassen. Niet waar? Je bent een Ja, ja, oh, vroeger eh, waren er al maffe mensen hoor. Dit, want dit stamt uit 1966. Het werd vertolkt door Hugo de Groot. Ze nemen me eindelijk mee. Haha, de Nederlandse cover op They Gonna Take Me Away van eh, Napoleon de zoveelste, geloof ik. <laughs> Ja, maar het is wel eens eh, grappig om dit soort plaatjes ook te horen in de Ava Show. Goedenavond, het is inmiddels al zes minuten over de klok van half zes geworden hier bij Radio Els 558. We doen weer een uurtje, de afwasshow tot eh, een uurtje of zes. Hè? Tot zover eh, zijn we er. En daarna gaat natuurlijk gewoon de heerlijke non-stop van Els door. Avashow meer muziek. Geweldige jaren 60 muziek natuurlijk hier in de Show bij Radio Els 558. Dit stamt uit 1967. Het waren natuurlijk de Kings met Waterloo Sunset. En wij, zijn, we gaan eens even kijken hoe het op de Nederlandse wegen is gesteld. Er zijn momenteel 87 files. Ik zal eens even kijken of ik de langste er even uit kan vissen. 8,1 kilometer op de A1 tussen Hoevelaken en Eembrugge. 6 kilometer op de A1 tussen Gooimeer en Muiden. Blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom. Ik ben even aan het kijken hoor. 11,3 kilometer op de A4 tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 8,4 kilometer op de A6 tussen Knooppunt Muidenberg en Almere Stad. Blum, blum, blum, blum, 12 kilometer op de A9 tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Die staat er dus nog steeds. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Blum, blum, blum. 11 kilometer op de A10 tussen afrit Watergraafsmeer en Oost-Zanerwerf. Blum, blum, blum. 14,1 kilometer op de A12 tussen Zoetermeer en Reeuwijk. 11 kilometer op de A12 tussen knooppunt Grijsoord en Zevenaar. Blam, blam, blam, blam, blam. Kijk ik nog een paar van die grote jongens. van die grote jongens. 8,2 kilometer A16 tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder. En 6 kilometer tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. Blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom. Nou, zo geloof ik dat we er zo wel een beetje zijn, denk ik hoor. En ik heb eigenlijk niet zo gek veel zin meer in ook, want ik rijd toch niet in die auto. Dus het, het zal mij allemaal een zorg zijn, maar zo mag ik natuurlijk niet denken. Oh, nou, hier dus ook nog wel een grote op de A58, 12,7 kilometer tussen afrit Helenvarenbeek en Bavel. Ja, ja, het is me allemaal wat. Poem, poem, poem. Wij gaan hier lekker eh, muziek draaien. We gaan naar 1974 toe. Toen was er een groepje wat in dat jaar een paar hits achter elkaar had. En daarna hebben we er eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Maar het waren wel juweeltjes die ze gemaakt hebben. Hier is The Night Chicago Died van Paperlace. Daddy was a cop on the east side of Chicago. Back in the USA. Back in the bad old days. In the heat of a summer night.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 Chicago. 20 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. De Ava Show. Ik zou je willen vragen het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je Oh, ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. veel te vroeg overleden. Hè? Was toch wel een hele goede zanger. Benny Nijman uit 1980 hoorde je Ik weet niet hoe. Ja, dat heb je ook met mensen die verslaafd zijn, verslaafd zijn aan de afwasshow, zoals Anne bijvoorbeeld en Brenda. En ze denken dat ik niet, eh, niet lees tijdens eh, deze uitzending. We lezen alles, we houden alles in de gaten. Maar ze zijn zo verslaafd en ze willen eigenlijk niet luisteren, maar ze luisteren toch maar. Ja, ja. Zo werkt het ongeveer met zo. Je wil niet, maar het is dwangmatig. Je moet gewoon, hè. Het is inmiddels, uh, oh, poem, poem, poem. We gaan aardig richting de tijdstip van 10 voor 6. En we hebben nog wat muziek voor je hier van Michael Jackson uit 1983. En eh, ik heb dit nummer zo vreselijk veel gedraaid vroeger. Hier is Billie Jean. Dus groot nieuws voor alle soapfans van GTST. Vanavond eh, komt Robert, Robert Albers weer terug in GTST na een afwezigheid van een jaar of acht geloof ik. Hij was naar Japan vertrokken, maar eh, hij is nu weer terug. En hij begint gelijk Laura weer het hof te maken. Dus wat dat betreft eh, kunnen we onze lol weer op. Hè? Dat is toch wel opmerkelijk. Zo'n Laura ook zit gewoon al 25 <laughs> jaar in diezelfde rol. Maar het is natuurlijk wel grappig. Ik volg het al een post niet meer GTST, maar ik ga vanavond denk ik even kijken. Ik wil dat wel weer eens zien. Hè? Ja, ja. Je hoorde eh, natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean. In het noorden van het land begint morgen de dag bewolkt, mistig en nevelig. Vanuit het zuiden uit komt tegen de middag daar de zon ook goed tevoorschijn. De middag verloopt dan in het gehele land vrij zonnig. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 13 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden van het land. De wind is zuidoost en zwak tot matig. Ja, ja. Oh, heerlijke muziek uit 1971. Ex-Beatle George Harrison, want hij kon het zelf ook wel. Hier is What is Life, hier in de Ava Show. Het is 7 eh, minuten voor de klok van 6 uur geworden. Wat is leven, Soraya Louman? Dan kom je vanzelf achter als Els langskomt. Je hoorde What is Life van George Harrison uit 1971. En het tuentje van gehoorzaamheid alweer voor deze maandagse avondshow is ook weer een einde gekomen. De kop van de week is eraf, dus eh, het wordt gewoon weer een lekkere, gezellige avond natuurlijk. Want je kunt de afwasshow ook nog eens een keer via de podcast beluisteren. En misschien dat ik hem straks nog wel even in de herhaling doe, zoals dat heet. Wij gaan eruit met een nummertje van eh, Lou Bega met Mambo Number 5. Een beetje kom je aan plaat uit 1999, ja, vlak voor het millennium wisselen. Ik kan me dat plaatje nog wel goed herinneren. Dat was wel gezellig, allemaal prachtig. Zeg, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, graag tot morgen.